Maar dat er iets gebeurt is wel duidelijk, zegt politiek verslaggever Ron Vrezen. Ja, wij horen dat eh, Nederlandse militairen, de special forces daar eh, inderdaad eh, dat soort acties uitvoeren. Niet alleen op het vliegveld, maar dus ook in de stad Kabul. het werd eerst niet uitgesloten dat dat tot de mogelijkheden zou behoren. Nu weten we dat het daadwerkelijk gebeurt en ook de afgelopen dagen gebeurd is. Volgt het kabinet het telt elke minuut. Want de Taliban willen dat op 31 augustus alle buitenlandse troepen weg zijn uit het land. Eerder vanavond kwam er naar buiten dat de VS en andere westerse landen zich willen houden aan die deadline. Actiegroep Unmuted eisen in een open brief dat de politiek nog deze week met een reactie komt op hun protest voor festivals en evenementen. Gebeurt dat niet, dan volgen er hardere en grote acties, zeggen de organisatoren. Afgelopen weekend gingen 70.000 mensen de straat op... met als hoofddoel vanaf 1 september weer evenementen toe te staan. Een zeer hardnekkige stalker uit Emmen heeft gehoord dat hij een jaar de cel in moet. Hij viel een vrouw bijna twee jaar lang lastig via social media en door haar te bellen. De man had de vrouw ooit gezien bij een EHBO-cursus en had zich daarna ingebeeld dat ze een relatie hadden. De man is verminderd toerekeningsvatbaar en moet zich ook laten behandelen van de rechter. Het demissionaire kabinet gaat alles op alles zetten om zoveel mogelijk scholieren zich te laten vaccineren. Op dit moment is nog maar één op de zeven scholieren volledig gevaccineerd. Maar demissionair minister Hugo de Jonge denkt dat dat aantal stijgt als alle middelbare scholen volgende week open zijn. En we gaan het ook makkelijker maken met prikken zonder afspraak, allerlei pop-up locaties die overal gaan ontstaan om jezelf te laten vaccineren tot op eh, schoolpleinen waar, waar de prikbussen van de GGD komen te staan. Het hele interview met hem is te lezen op de Insta van NOS Stories.